PvdA-kamerlid Jan Vos twitterde dat Wilders met zijn uitlatingen over een nepparlement openlijk de kenmerken toont van fascistoïde leiderschap. De gemeenten hebben in korte tijd 2000 slaapplekken geregeld voor asielzoekers. Vanmiddag riep het ministerie van Veiligheid en Justitie de burgemeesters in Nederland op om vandaag nog 750 slaapplekken klaar te maken. Volgens staatssecretaris Dijkhoff hoeft niemand op straat te slapen. Wel zegt hij dat het elke dag weer spannend zal zijn of er voldoende opvangplek is. Minister van de Steur nodigt de politiebonden uit om de komende dag te praten over de CAO. Dat heeft premier Rutte gezegd. Wat van de Steurs inzet is, is niet bekend. De politiebonden zeggen het gesprek niet uit de weg te gaan.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 you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 This night will last forever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 My mind frame never changed, so you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, Everyday situations, they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwined our life forces and now we're unified.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 looking for, and I was always insecure. always on. goddamn, goddamn, goddamn.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

comes around again 醉。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 exact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 living